10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De terugkeer van een Nederlands meisje uit Syrië verandert niets aan het kabinetsbeleid op dat punt. Het kabinet benadrukt dat het niet betrokken was bij het terughalen van het kind. Het meisje van elf kwam gisteren dankzij het Rode Kruis en de Turkse zusterorganisatie Rode Halve Maan terug in Nederland, waar haar vader woont. Haar moeder had haar drie jaar geleden meegenomen naar Syrië. Ze ging nu akkoord met de terugkeer van haar dochter. De Nederlandse autoriteiten waren ervan op de hoogte... maar het kabinet herhaalt dat Nederland zelf geen IS-kinderen uit Syrië zal terughalen. De Amsterdamse politie heeft flyers van de pedofiele organisatie Kinderbevrijdingsfront in beslag genomen. Een man deelde de flyers uit in het Vondelpark bij de Amsterdam Pride. Hij vindt dat pedofielen ook welkom moeten zijn in de LHBTI-gemeenschap. Maar de Pride-organisatie wil niets met hem te maken hebben en vroeg hem vergeefs te vertrekken.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 Let's get it on. Me and you, baby, we can shine on. You are the answer to my sorry. intense. will be more than just friends. You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Yeah. intense. Radio. Radio. intense. Radio. Radio. I'm love. Ik I wonder how move Bye. DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. DJ Malzo.